11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Ouders met kinderen in de auto die achter het stuur een smartphone gebruiken... moeten zwaarder worden gestraft. Nu riskeert iemand die auto rijdt met een telefoon in de hand een boete van 230 euro. Als er kinderen in de auto zitten zou dat minstens het dubbele moeten zijn... vindt Veilig Verkeer Nederland. Ouders moeten wat VVN betreft het goede voorbeeld geven. De organisatie gaat het plan bespreken met politieke partijen. Uiteindelijk gaat het ministerie van Justitie over de hoogte van de boetes. De Onderzoeksraad voor Veiligheid plaatst vraagtekens bij de uitbreiding van Schiphol. Voordat de luchthaven mag groeien moeten eerst de risico's van het vliegverkeer op en rond Schiphol worden aangepakt. De raad schrijft dat in een rapport. Het ontwerp van de luchthaven en de manier waarop het vliegverkeer wordt geregeld levert structurele problemen op. Volgens de onderzoeksraad kan de veiligheid daardoor in het geding komen. Jihadisten zouden met behulp van drones met explosieven aanslagen kunnen plegen. Daarover maakte Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Schoof zich zorgen in zijn driemaandelijkse analyse. In Syrië en Irak maakt IS al gebruik van bewapende drones. Die methode wordt verheerlijkt op mediakanalen van IS en kan inspirerend zijn voor jihadisten in het Westen, schrijft Schoof. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat terroristen een aanslag in Nederland voorbereiden. Op een schaal van vijf blijft het dreigingsniveau staan op vier. De nieuwe stoptrein die sinds vandaag vanuit Arnhem naar de Duitse grensplaats Emmerich en verder naar Düsseldorf rijdt, heeft op de eerste dag al problemen. Volgens NS rijdt de trein niet door beperkingen in de materieel inzet. Alleen de eerste rit ging vandaag door, al had hij wel een kwartier vertraging.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 for you. It's alright, but don't you see? When you're near, I get weak in my knees. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl like in the song, remember? If you love somebody, set them free. Well, that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else.